Juri Stubenitski met het NOS-journaal. VVD en PVDA willen ook voor bestaande gevallen die hypotheekrenteaftrek beperken. Bronnen in Den Haag bevestigen dat hierover in de formatie afspraken zijn gemaakt. De details zijn nog niet bekend, maar volgens de Telegraaf wordt de maximale hypotheekrenteaftrek vanaf 2014 jaarlijks met een half procent verminderd. De krant schrijft dat eerste huizenbezitters worden getroffen die in het hoogste belastingtarief vallen. De maatregel zou structureel zo'n 770 miljoen euro moeten opleveren. Dat geld moet via de inkomstenbelasting worden teruggegeven aan de burger. Het Zuid-Koreaanse elektronica-bedrijf Samsung heeft een recordwinst geboekt. In het derde kwartaal kwam de winst uit op ruim 4,6 miljard euro. Dat is bijna een verdubbeling vergeleken met vorig jaar. Samsung heeft de cijfers vooral te danken aan de verkoop van smartphones. De waarnemend gouverneur van Curaçao heeft Glenn Camilia aangesteld als informateur. De jurist en oud-politicus gaat onderzoeken of er een kabinet kan worden geformeerd... dat recht doet aan de verkiezingsuitslag. De Socialistische Partij MAN en de MFK van oud-premier Schotten... willen samen een nieuwe regering vormen. Mensen met een verminderde weerstand, 65-plussers of zwangere vrouwen... kunnen beter geen broodje dunner kebab eten. Dat adviseert de Consumentenbond... Die onderzocht 49 broodjes in vijf grote steden en daaruit blijkt dat in de helft van de gevallen zoveel bacteriën op de broodjes zaten dat mensen in kwetsbare groepen er ziek van kunnen worden. In vijf broodjes vond de Consumentenbond zelfs de poepbacterie. Die kan op een broodje terechtkomen doordat medewerkers van een zaak hun handen niet wassen na een toiletbezoek. Het weer, in het zuiden bewolkt en soms wat regen, ook aan de kust kans op een bui...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 We het beroemde jazzthema Caravan... gezongen door Ella Gerald bij de big band van Duke Ellington. En Ellington schreef het nummer samen met zijn trombonist Juan Titzel. In de Tweede Wereldoorlog werd in menige song de afstand bezongen tussen frontstrijders en thuisblijvers. Zo ook in het in 1944 geschreven I'll Walk Alone, waarin een thuisblijver even getrouw belooft aan de frontsoldaat. De tekst slaan we dit keer over. Deze mooie ballad wordt ditmaal alleen instrumentaal uitgevoerd. Door onder Curtis Fuller op trombone, Lee Morgan op trompet en Benny Golson op de fluwelen tenorsax. I'll Walk Alone. Thank you. verblind, dieper dan de wolken, met een donkerrode rand. Geuriger dan hooi, dat ligt te drogen op het land. Wijdser dan de polders, waar het ruikt naar eerlijkheid. Ouder dan de dijken zo getekend door de tijd, is die wilde zoute nooit getemde, voedende en ongeremde, slingerende, diep verloren, bruisende en uitverkoren. gras staan schuimt molens met een wieken in de wind. Kleuriger dan tulpen waar je haast door wordt verblind. Dieper dan de wolken en met een donkerrode rand. Geuriger dan hooi, dat ligt te drogen op het land. Wijzer dan de pol waar het ruikt naar eerlijkheid. Ouder dan de dijken, zo getekend door de tijd, is die wilde zoute, nooit getemde, woedende en ongeremde, slingerende, verloren, bruisende en uitverkoren. gras dan en blinkt. Waar het gras dan en blinkt. En waar Noord-Holland in het niet Trompetist Loet van Lee samen met het combo van de zanger-trompetist Jeroen Zijlstra in de Hollandse song Noordzee. Polderswing, zang. Jazzzanger Lou Rawls met zijn warme en donkere bariton maakte meer dan 60 albums. Waarin ook enkele keren de song Willow Weep For Me is opgenomen. Maar de volgende uitvoering vind ik persoonlijk het mooist. Willow Weep For Me in 1932 gecomponeerd door Anne Royal en nog altijd gespeeld.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 Now I'm sad as I can be. Won't you hear me, Willow and Louise? Whisper to the wind to say that love has sinned. To leave my heart breaking and making a moan. Murmur to the night to hide her starry light. So none will find me sighing. Cry weeping willow tree, weep in sympathy. Oh, just bend your branches down along the ground. Ooh, cover me when the shadows fall. Won't you bend over? sympathy. Oh, just bend your branches down along the ground. Ooh, cover me when the shadows fall Het beroemde adagio in G-mineur van Tommaso Albinoni... verswingt door de Franse jazzpianist Jacques Lussier. Hij werd vooral bekend door zijn uh, swingende uitvoeringen van werk van Johann Sebastian Bach. Even een stevige big band. Count Basie met de evergreen Lullaby of Birdland. Het solo's van onder andere fluitist Frank West en Count Basie op de piano. that's why, that's why the lady. That's why, that's why the lady. That's why, that's why the lady is a tramp.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 She's broke, and that's so. Hates California, it's so smoggy and damp. That's why the lady is a tramp now. She gets massages, she cries and she moans. Tell Slenderella just to leave her alone she's not so hot. But her shape is her own. That's why, that's why the lady is a tramp. The food at Sardi's is great, no doubt. But she doesn't know what Mo tells her about. She puts in a dime and some ice comes out. That's why the lady is a tramp.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 That's why the lady is a tramp now. She goes down to Coney and she thinks the beach is divine. She goes to the ball games and thinks the Yankees are fine. Why she reads Walter Winchell and understands every line. That's why the lady is a tramp now. She likes to go rowing down a Central Park Lake. She digs a prize fight that isn't a fake. Why she even goes to the opera and stays wide awake. That's why the lady is a tramp now. I like the green grass under my shoes. Now what can I lose? She's flat and that's that. <laughs> She's all alone when I lower my lamp. That's why Een hele rappe The Lady is Tramp. Gezongen en gespeeld door pianist Buddy Quaco... die ooit tot de Red Pack van Frank Sinatra behoorde. Als vierjarige speelde hij al piano en veertien jaar later was hij pianist in de band van Benny Goodman. Geboren in 1926 en nog altijd wereldwijd in de business. De The Lady is a Tramp was een van zijn gouden hits. Even de rust van een ballet. Gespeeld door de in 1930 geboren Nederlandse trompetist Ak van Rooyen... die vooral veel in Duitsland heeft gespeeld. Een live opname van My One and Only Love. been told that time bring about a change. I've often been told that time bring about a change. Yes, I've had two years of torture, and my heart still feels the same. had a real fine woman, fine as she could be. Let me tell you, I had a real, real fine woman, fine as she could be. But the syndicators, backbiters, stole little girl away from me. of being without her 730 days. And I still remember her little brown body and the sweet little baby ways. Two years of torture, and I'm still in misery. Oh, but I'm doomed as a lover unless come back to me. En er was even dat rauwe geluid van Ray Charles en zijn band met Two Years of Torture. Bassist Jim Ferguson blijkt ook een aangename jazzstem te hebben. En dat laat hij horen in de jazzstandard Early Autumn. In 1949 geschreven door Ralph Burns en Woody Herman. De solo in zijn combo wordt verder gespeeld door Chris Potter op de tenorsax en Stephen Carson op de piano. Een vroege herfst. touches with her hand the summer trees. Perhaps you'll understand what memories I own. There's a dance pavilion in the rain, all shuttered down a winding country lane. All russet brown, a frosty window pane shows me a town grown lonely. Spring of hours that started so April hearted seemed made just for a boy and girl. Who would have dreamed, would you? Any forward come in view? so let's never have to share another early never have to Zo komt het eind aan deze CFM Jazz. Met veel plezier samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. En wees gerust, ook volgende week zondag is het jazzteam van CFM weer paraat.